Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Europese Unie koopt het medicijn Remdesivir in... voor de behandeling van 30.000 coronapatiënten. De EU betaalt 63 miljoen euro voor de doses... die vanaf augustus worden geleverd... en worden verdeeld onder de lidstaten. Remdesivir is het enige door de EU goedgekeurde middel... voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. Het kan hun herstel met een paar dagen versnellen. Bijna alle beschikbare voorraden zijn opgekocht door de Verenigde Staten. Maar Nederland heeft volgens het ministerie van Volksgezondheid al genoeg in huis. Een man uit Heerlen, die twee jaar geleden een groep pinkpopgangers aanreed... is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. En ook is hij een half jaar zijn rijbewijs kwijt. Het OM had een celstraf van anderhalf jaar... en een rijontzegging van vijf jaar geëist. De straf is lager omdat volgens de rechtbank niet is bewezen... dat de bestuurder van 37 roekeloos reed. Wel wordt hem kwalijk genomen dat hij na het ongeluk doorreed... en geen hulp verleende. Een van de aangereden pinkpopbezoekers overleed... en drie anderen raakten zwaar gewond. Ouders die bewijsstukken moeten inleveren over hun kinderopvangtoeslag krijgen meer tijd. Ze hoeven niet bang te zijn dat hun toeslag wordt top gezet als ze te laat zijn. Dat laat de Belastingdienst weten na boze tweets van CDA-kamerlid Omtzigt. Hij is kwaad dat veel ouders maar twee weken de tijd krijgen om aan te tonen dat ze niet hebben gefraudeerd met de kinderopvangtoeslag. Het leidt volgens hem tot veel stress. En de turnbond KNGU heeft met turncoach Vincent Wevers gesproken... en geeft over een half uur een persconferentie... in verband met beschuldigingen dat hij turnsters mishandelde en kleineerde... en dat hij met zijn aanpak ver over de grens van het toelaatbare ging. Er zijn nu vijf oud-turnsters die beschuldigingen hebben geuit. Het weer, in het noorden mogelijk nog een bui. Verder droog en geregeld zon. Het is 18 tot 23 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 17, 22 mm, tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt De Hoek is de vertraging 5 minuten.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 Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis.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 So bitch, me on that nigga, get the bus. Yeah. And if I ain't enough, go yeah, get your chop. Keep a Glockin' when I ride in a Suburban codeine had a young nigga swerving. I got the mop, watch me wash him like detergent.